7 Lot Lewin met het NOS Journaal. Farmaceuten gaan samenwerken met Nederlandse oncologen. Ze gaan volgens de Volkskrant experimentele kankermedicijnen beschikbaar stellen... zodat die sneller bij patiënten kunnen worden getest. In ruil daarvoor houden de artsen bij hoe de patiënten reageren op de medicijnen. Die informatie is waardevol voor de farmaceutische industrie. Het gaat om bestaande kankermedicijnen die mogelijk helpen tegen meer vormen van kanker dan nu bekend is. Vanaf vandaag geldt code oranje voor de natuurgebieden op de Veluwe, in de Achterhoek en Twente. Vanwege de droogte is er een verhoogd risico op natuurbranden. De brandweer gaat extra controleren met een vliegtuig. Vooral heidegebieden zijn droog. Een klein brandje kan zich met de stevige wind snel uitbreiden, zegt de brandweer. Melanie Schultz van Hagen is in een volgend kabinet niet meer beschikbaar als minister. Tegen het AD zegt de huidige minister van Infrastructuur en Milieu dat ze het na vijf kabinetten genoeg vindt. Wat haar betreft is het tijd voor vernieuwing. De VVD-politica was drie keer staatssecretaris en twee keer minister. Wat ze hierna gaat doen weet ze nog niet. Voor het eerst in 36 jaar wordt er in Noord-Korea een partijcongres gehouden. Tijdens het congres wordt er formeel goedkeuring gegeven aan het beleid van leider Kim Jong-un. In de hoofdstad Noord-Korea gelden daarom strenge veiligheidsmaatregelen en feestelijkheden zijn daarom verboden vandaag. Er mag bijvoorbeeld niet getrouwd worden. Vanavond wordt de nieuwe spoorbrug bij Muiderberg op zijn plek gezet. Het is een van de grootste objecten in de geschiedenis die verplaatst wordt. De brug is ruim 250 meter lang, 55 meter hoog en weegt 8400 ton. De nieuwe spoorbrug is nodig vanwege de verbreding van de A1. De plaatsing veroorzaakt grote verkeershinder. De A1 wordt tussen Diemen en Muiderberg in beide richtingen afgesloten vanaf 8 uur vanavond tot morgen 12 uur. En dan het weer nog.